Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Minister Verhagen zet de plannen voor een tweede kerncentrale in Borselen door. Wel zal hij eventuele lessen uit de kernramp in Japan meenemen bij het verlenen van een vergunning. De linkse oppositie had liever gezien dat Verhagen de plannen in de ijskast had gezet, maar volgens hem is dat niet nodig. De komende tijd worden alle kerncentrales in Europa aan een test onderworpen en Verhagen verwacht de resultaten daarvan volgend jaar. Als daaruit komt dat de dat er iets moet veranderen aan de veiligheidseisen zal ik die aanpassen, zei Verhagen in de Tweede Kamer. De minister benadrukt dat de vergunning voor een nieuwe centrale pas op zijn vroegst in 2014 wordt verleend. De komende jaren worden 10.000 agenten vervangen door toezichthouders. Dat komt neer op zo'n 20% van de totale politiesterkte. Door lager opgeleid personeel in dienst te nemen wil het kabinet 30 miljoen euro besparen. De vakbonden zien er niets in. Zij zijn bang dat er daardoor minder misdaadzaken zullen worden opgelost. Ook de korpsbeheerders zijn tegen. De korpschefs willen dat de toezichthouders onder de politie vallen... en niet zoals bijvoorbeeld parkeerwachters onder de gemeente. De laatste formaliteit voor het huwelijk van prins William en Kate Middleton is geregeld. Koningin Elizabeth heeft formeel met het huwelijk ingestemd. Krachtens een wet uit 1772 moet een Britse vorst altijd zijn of haar goedkeuring geven aan een huwelijk van kinderen of andere potentiële troonopvolgers. Elizabeth ondertekende een gekalligrafeerd document vervaardigd uit kalfsperkament. Het bijzondere document is door een hoffotograaf gefotografeerd en is te zien via nos.nl. Het huwelijk is volgende week vrijdag. De Rabo-ploeg stuurt alleen maar Nederlandse renners naar de Ronde van Italië. De ploeg mikt op dagsuccessen. Sprinter Theo Bos is kopman van de ploeg... en hij wordt onder andere terzijde gestaan door Bram Tankink en Pieter Wening. De Ronde van Italië begint 7 mei in Turijn... en eindigt drie weken later in Milaan. Het weer vanavond en vannacht is het vrij helder, minima rond 9 graden. Morgen opnieuw veel zon, maar smiddags ook stapelwolken met plaatselijk kans op een bui. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Show. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Het was een drukke avondspits vanwege het lange paasweekend. Op dit moment nog 145 kilometer file. Ik noem de files in de Randstad vanaf 5 kilometer. A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt Nieuwe Meer 6 kilometer. A4 Amsterdam Den Haag tussen en Arendsveen en Zoeterwoude Rijndijk 6 op de A10 de ring Amsterdam tussen knooppunt Amstel en Sloten 5 kilometer. Andere kant op tussen wordt en knooppunt Koenplein ook 5. A12 de naag richting Arnhem. Langzaam rijden tussen Woerden en Maarsbergen over 21 kilometer. Heeft ook te maken met een aanrijding tussen Driebergen en Maarsbergen is de ook dicht. A12 Arnhem richting Utrecht bij Maarsbergen 4. A15 Rotterdam-Gorkum bij Sliedrecht 4 kilometer. A16 Rotterdam-Breda voor de randweg Dordrecht 5. A27 Utrecht-Breda voor de brug bij Gorkum 4 kilometer. A28 Utrecht richting Amersfoort bij de afid Den Dolder 4. A28 Zwolle Utrecht bij Amersfoort ook 4 kilometer.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 Shots slayer, Bow down, player, cause this right here will be your worst nightmare. Work that, work that, pop back, hurt that, turn this up and bang it all up on the surface. And work. Nine to five, I gotta keep that fat stack coming.